Kees Groot met het NOS-journaal. De Zimbabwaanse een ontslagbrief van Mugabe gekregen. De boodschap is met gejuich in het parlement ontvangen. Een week geleden nam het leger de macht over in het land... nadat Mugabe zijn vicepresident had ontslagen. Robert Mugabe is 37 jaar president geweest van Zimbabwe. De storing bij de luchtverkeersleiding op Schiphol is voorbij. Het duurt nog wel een paar uur voor alles weer volgens schema vliegt. Door de storing zijn vanmiddag honderden vluchten van en naar Schiphol geannuleerd of vertraagd. Alleen de KLM al heeft zeker 50 vluchten moeten annuleren. De oorzaak van de problemen bij de luchtverkeersleiding is nog altijd onduidelijk. Een apotheker in Den Haag gaat zelf het medicijn Orkambi tegen thai-slijmziekte maken. Hij wil op die manier de prijs omlaag krijgen. De fabrikant vraagt voor Orkambi 170.000 euro per patiënt per jaar. De Haagse apotheker denkt dat het veel goedkoper kan en dat daarmee tientallen miljoenen kunnen worden bespaard. Hij verwacht wel dat de fabrikant van Orkambi hem voor de rechter zal slepen. Na bijna drie weken staken hebben de vakbonden een akkoord bereikt over, het, over de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de Unox-fabriek in Os. De fabriek is van Unilever, maar die verkoopt hem aan voedselproducent Zwanenberg. De arbeidsvoorwaarden van de nieuwe werkgever waren minder gunstig, maar die zijn nu aangepast. Pensioenfondsen gaan kleine pensioenen voortaan samenvoegen. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel daarover. Mensen die veel verschillende banen hebben gehad krijgen daardoor meer pensioen. Nu worden kleine pensioentjes vaak afgekocht en dat is ongunstig voor deze werknemers. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noorden en oosten regen of motregen en veel wind. Het blijft zacht. Morgen vooral in de middag veel zon en 12 tot 13 graden. Donderdag wordt het nog iets warmer met later op de dag buien. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits, maar niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag in deze tijd van het jaar. Files met een kwartier of meer vertraging staan in de Randstad. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht Leidse Rijn en Vianen een kwartier vertraging. En tussen Culemborg en Zaltbommel ook een kwartier. A7 Zaandam richting Den Oever. Tussen Purmerend en Hoorn een kwartier. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Alsmeer en de Belmermeer. Een half uur vertraging. Daar staat een kapotte auto. één rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting Zaanstad. Tussen Osdorp, Osdorp en Zeeburg staat 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Knoopend Klaverpolder ruim een half uur vertraging. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Nieuwegein een kwartier.